ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio is de avondspits voorbij. Nog 5 minuten vertraging op de N205 vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem bij Haarlem. 3 kilometer file en 5 minuten nog bij Broek in Waterland op de N247 richting Hoorn.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 Duitse persbureau DPA meldt dat er zeker 4200 mensen zijn omgekomen. Ruim 15.000 mensen raakten gewond. Vanuit de hele wereld zijn reddingsteams onderweg naar de getroffen gebieden, ook uit Nederland. Bewoners van zorgboerderij Aurora Borealis in Bedden in Groningen... werden zowel lichamelijk als geestelijk mishandeld of gestraft als ze iets deden... wat het zorgpersoneel niet beviel. Dat blijkt uit een rapport van de inspectie Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Het was niet de eerste keer dat er Chinese ballonnen over Amerikaans grondgebied vlogen. Ook toen Trump nog president was, is dat een aantal keer gebeurd, zegt de generaal.